Door Almegens met het NOS-journaal. In één op de drie gemeenten steek ik meld Nieuwsuur... op basis van een onderzoek van de Universiteit van Tilburg. Criminele weldoeners sponsoren bijvoorbeeld de jeugdopleiding... en betalen spelers of financieren voedselbanken. Zo proberen ze hun criminele activiteiten te verhullen. De meeste weldoeners zijn actief in Gelderland en Brabant. Vorige week werd in Amsterdam een zaalvoetbalvereniging uit de competitie gezet... nadat de recherche had ontdekt dat criminelen jaarlijks tonnen in de club investeerden. In de Verenigde Staten is veel kritiek op de ontmoeting tussen de presidenten Trump en Poetin. Ze spraken afgelopen dag ruim twee uur met elkaar in Helsinki... en hebben nog eens ontkend dat de Russen de Amerikaanse presidentsverkiezingen hebben beïnvloed. In de Verenigde Staten loopt nog een onderzoek. Trump noemde dat een ramp voor zijn land. Diverse republikeinse en democratische politici veroordelen de uitspraken... waarin Trump zijn eigen veiligheids- en inlichtingendiensten afviel en de kant van Poetin koos. In een bericht op Twitter zegt Trump dat hij juist veel vertrouwen heeft in de diensten. Vanaf komende ochtend gaat ook de verkeerspolitie minder bekeuringen uitdelen... om aandacht te vragen voor een betere CAO. Tot nu toe voerde alleen de politie in de wijken actie. Bij lichte overtredingen, zoals iets te hard rijden, door rood rijden of niet hands-free bellen, geven agenten alleen een waarschuwing. Acht grote wereldsteden, waaronder Amsterdam, hebben een verklaring bij de Verenigde Naties ingediend vragen om hulp bij het beschermen van de woningmarkt tegen beleggers. De steden hopen dat de VN druk zet op nationale overheden... om bijvoorbeeld iets te doen tegen investeerders die huizen opkopen... om die vervolgens met forse winst te verkopen. Behalve Amsterdam hebben onder meer Londen en Barcelona de oproep ondertekend.